6 uur. Brandsen met het NOS-journaal. Turkije heeft opnieuw doelen van islamitische staat in Syrië gebombardeerd. Dat melden Turkse media. Dit keer zouden Turkse F-16's dieper het land in zijn gevlogen. Bij de aanvallen in de nacht van donderdag op vrijdag... werden alleen doelen langs de grens bestookt. Bij de Turkse bombardementen zouden ook doelen van de Koerdische beweging PKK in Noord-Irak onder vuur zijn genomen. In Australië is een man opgepakt die als verpleegkundige voor islamitische staat in Syrië werkte. Volgens de Australiër ging hij naar Syrië om daar burgerslachtoffers te helpen. Naar eigen zeggen was hij gewond geraakt bij een luchtaanval... en werd hij vervolgens door IS gedwongen zich aan te sluiten bij de terreurgroep. Zo werd hij aan het werk gezet in een ziekenhuis van IS. De Australische autoriteiten twijfelen aan zijn verhaal en willen de verpleger verhoren. In Dresden zijn gisteravond opstootjes geweest bij een nieuw tentenkamp voor asielzoekers. Vlak voor de aankomst van 500 Syriërs kwam het tot een confrontatie tussen leden van de neonazistische NPD en tegendemonstranten die het voor de asielzoekers opnamen. De tegendemonstranten riepen provocerende teksten en werden toen door zo'n 200 neonazies bekogeld met flessen, stenen en rotjes. Drie mensen raakten gewond. De politie heeft de rellen uiteindelijk beëindigd. In het hele land zijn vandaag evenementen afgelast vanwege het verwachte slechte weer. Het Rotterdamse zomercarnaval besluit vanochtend nog of het feest kan doorgaan. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft 30 vluchten geschrapt vanwege de zware windstoten die vanmiddag worden verwacht. Tijdens de storm mogen er minder vluchten opstijgen en dat zou voor lange vertragingen zorgen.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 son todos los días adiós. si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que to sun. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. smeert je in, je lichaam glinstert in de zon. Ik wacht.

Mare conopilă culoare Mulchis esper Beaucoup de sentiments De race qu'il faut qu'ils désespèrent Je veux les gamins ouverts amis pour parler de leur peine De leur joie pour qu'ils le Des infos qui ne divisent pas Changer Seven seconds away Just as long as I stay 9. stay clean when you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 man. 个男。 kleine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 is gekropen en ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is gesloten.

misbehaved, honey boy.